klonk hij op de E35 Amsterdam, ik kom eraan. Maar bij wezen vliegt me daar opeens een lichtbol voorbij. Een land vlak voor mij op de baan. Ik hoor het sissen van de lucht, want ik ren als een gek. En ik spring uit mijn cabine, want ik sla ze op de bek. En dan zie ik het opeens, ze komen niet van hier, want ze zijn groen. Half mens, half dier. Het is een ufo, het is een schotel uit de sterren. Ik schrik me dood van die mannen van de maan. Dan komt de grootste naar me toe en maakt me duidelijk wat hij wil. Gaan rezen langs die lange asfaltbaan. Ik laat me niet kisten door zo'n schotel uit de sterren. Wil niet verliezen van die mannen van de maan. Mijn diesel brult me laat rood in zijn een. nou alles wat je kunt. Ik druk het bedalen omlaag, de spieren spannen in mijn been. En ik scheur weg als een wild geworden rent. 14 kilometer verder was ik die kerels kwijt. Want ze konden het niet redden, waren rood en geel benijd. Jongens, neem nog een van mij, hey, breng nog eens wat bier. Ze waren groen, half mens, half dier. Het was een ufo, het was een schotel uit de sterren. Ik schrok me dood van die mannen van de maan. Toen kwam de grootste naar me toe en maakte duidelijk wat hij wou. Rezen langs die lange asfaltbaan. Gliet me niet kisten door een schotel uit de sterren. Wou niet verliezen van die mannen van de maan. Mijn diesel brult, mijn uitlaat Het verspilt zijn vonken door de nacht. als een dolgedraaide tijger langs de baan. Het was een ufo, was een schotel uit de sterren. Ik schrok me dood van die mannen van de maan. Toen kwam de grootste naar me toe, het maakte duidelijk wat hij wou. Rezen langs die lange asfaltbaan. Liet me niet gisten door een schotel uit de sterren van die mannen van de men die diesel brult, mijn huil uit wil de vuurse zijn vonken door de nacht. Toch als een dolle